De musea hebben de afgelopen tien jaar hun eigen collecties onderzocht. Zo twijfelt het Rijksmuseum aan de herkomst van een schilderij van Jan Adam Kruseman. Het is onduidelijk wie het heeft ingebracht bij een Amsterdamse veiling in 1943. De openbare inventarisatie is bedoeld om de gestolen kunst terug te geven aan de rechtmatige eigenaar. Het aantal internationale toeristen dat Nederland bezoekt groeit de komende jaren hard. Dit jaar zullen het er 18 miljoen zijn, in 2030 al 29 miljoen, voorspelt het Nederlands Bureau voor Toerisme. Op een nationale toeristentop in Deventer wordt vandaag gesproken over de explosieve groei. Er wordt onder meer gekeken naar oplossingen om de toeristen ook naar andere plekken in het land te krijgen dan Amsterdam. De privatisering van de controle in slachthuizen moet worden teruggedraaid. Dat wil Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Aanleiding is een artikel in de Groene Amsterdammer vandaag over de falende controles. Om geld te besparen gingen de controleurs twaalf jaar geleden werken voor een geprivatiseerde dienst. Volgens Van Vollenhoven is het nu alsof de slager zijn eigen vlees keurt. Daarom moet er een onafhankelijke instantie komen. ProRail gaat volgende week zelf beginnen met het blokkeren van gevaarlijke onbewaakte spoorwegovergangen met betonblokken. Dat zegt de topman van de spoorbeheerder in de Telegraaf. Hij wil inspraakprocedures niet langer afwachten. Hij loopt daarmee naar eigen zeggen vooruit op bureaucratie en slappe knieën. De ProRail-baas zegt in de krant dat hij er niet bij kan dat omwonenden van gevaarlijke overwegen zich blijven verzetten tegen sluiting. Het weer, lokaal kan nog een mistbank voorkomen. Later vandaag zonnig en 22 tot 24 graden. Morgen begint de dag bewolkt en in het zuiden kan zo wat regen. Smiddags droog met zon en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In Noord-Holland staat op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... tussen Beverwijk en Afrit Haarlem-Zuid... een file met 20 minuten vertraging.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 Oh yeah. Call me up, take me down with you when you go. I could be your regular bell, and I'll see dance for little Steven and Joanna around the back of my hotel. Oh yeah. I was good, she was hot, stealing everything she got.